Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Ziekenhuismedewerkers in het hele land leggen op 20 november het werk neer. Het gaat daarbij om niet spoedeisende zorg. Volgens de vakbonden is het voor het eerst dat er landelijk in de ziekenhuizen wordt gestaakt. Aanleiding zijn de vastgelopen ceo onderhandelingen Zorgpersoneel voert al sinds de zomer actie voor een hoger loon en vermindering van de werkdruk. De bonden verwachten dat in zo'n 40 ziekenhuizen het werk zal worden neergelegd. De academische ziekenhuizen doen niet mee aan de actie. Zij vallen onder een andere CAO. In Nepal is een Nederlandse zendeling overleden, meldt het Nederlands Dagblad. De man van 27 zou vorige maand zijn verdwaald tijdens een trektocht. Zijn lichaam werd twee weken later gevonden. Ook een 42-jarige Koreaanse medereiziger is dood teruggevonden. De Nederlander was onder meer actief voor de zendingsbeweging Operatie Mobilisatie. Die bevestigt tegenover de krant dat de man is overleden... maar doet verder geen mededelingen. De Amerikaanse president Trump heeft de Turkse premier Erdogan... kort voor de inval in Noord-Syrië gewaarschuwd om geen dwaas te zijn. Dat blijkt uit een brief die het Witte Huis gisteravond naar buiten heeft gebracht. In de brief herhaalt Trump zijn dreigement om de Turkse economie te gronden te richten... als Turkije te ver gaat. Ook roept hij Erdogan op de wereld niet te laten zitten en een deal te sluiten... De Turken vielen Noord-Syrië binnen kort nadat Trump had aangekondigd... de Amerikaanse troepen uit de regio terug te trekken. Erdogan heeft al laten weten niets te zien in een staakt het vuren. In Valkenswaard is een appartementencomplex enkele uren ontruimd geweest... na de vondst van een explosief. Twintig bewoners moesten hun huis uit. Het projectiel werd in de loop van de nacht gevonden voor de deur van een café... en is meegenomen en onklaargemaakt. Waar het explosief vandaan komt en waarom die voor het café is neergelegd... is nog onbekend. Het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Alleen in het zuiden kan af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt vandaag rond de 15 graden. Vrijdag en zaterdag nemen de buien toe en kan het stevig gaan waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De N244 Alkmaar-Edam is tussen Alkmaar en Westerafdijk in beide richtingen dicht na een ongeluk. Het duurt waarschijnlijk tot half zeven vanochtend. Tot zover de verkeersinformatie.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl so I hunt to dance and I'll be dancing I could read your mind, love. What a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel. just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains for spinning, a spin in.